van 5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dodental na de grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang is verder opgelopen. Volgens Chinese media zijn er inmiddels 17 doden en zo'n 400 gewonden. Bij de explosie zouden zeker negen brandweerlieden zijn omgekomen. Autoriteiten zeggen dat er nog 36 brandweermensen worden vermist. De ontploffingen waren gisteravond in een containerterminal in de haven waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Na de explosies brak er een grote brand uit. Het vuur is inmiddels onder controle. In Alfa aan de Rijn begint later vanochtend het onderzoek naar het kraanongeluk van vorige week. Daarbij vielen twee bouwkranen en een deel van een brug op huizen en winkels. Vanaf een hoogwerker worden camerabeelden gemaakt... zodat onderzoekers kunnen zien hoe erg het brugdeel is beschadigd. Het onderzoek is nodig om een plan te kunnen maken voor de herstelwerkzaamheden. In de hoofdstad van Mali hebben twee mannen een politiepost aangevallen. Volgens ooggetuigen droegen de mannen tulbanden. Veiligheidsdiensten zeggen dat een agent en een burger gewond zijn geraakt. Bronnen hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat er twee agenten zijn omgekomen. De laatste tijd zijn er vaker aanslagen geweest in Mali, vaak door groeperingen die banden hebben met Al-Qaeda. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is ernstig ziek. In een verklaring laat hij weten dat er bij hem kanker is ontdekt. Hij zal binnenkort worden behandeld voor de ziekte. Jimmy Carter is 90 jaar. Hij was van 1977 tot 1981 president van Amerika. Dan nog het weer. Het blijft vrijwel overal droog en het is zo'n 15 graden. Vandaag overdag zomers en tropisch warm bij maximaal 30 graden. En tegen de avond is er dan kans op een regen- of onweersbui.